Alleen de PVV en Rita Verdonk zijn tegen. Nederland draagt bijna 5 miljard bij aan een noodpakket van in totaal 110 miljard euro. De steun wordt pas definitief als alle parlementen van de eurolanden akkoord zijn gegaan. Het wordt mogelijk voor ambulances, brandweer en politie om de sirene via de autoradio van automobilisten te laten horen. Nu is er nog een verbod op het onderbreken van het FM-signaal, maar een meerderheid in de Tweede Kamer wil het verbod opheffen. Uit proeven met de zogeheten flister blijkt dat de meeste weggebruikers goed reageren op de sirene via de autoradio. 40 politieauto's, brandweerwagens en ambulances kreeg het zendertje vorig jaar al ingebouwd. Het Radboud ziekenhuis in Nijmegen is tussen 2005 en 2007 miljoenen euro's misgelopen. Het universitaire ziekenhuis heeft in die jaren een aantal kosten niet in rekening gebracht bij de zorgverzekeraars. Volgens de bestuursvoorzitter stond het Radboud bij zijn aantreden in 2006 aan de rand van een faillissement en was het er een administratieve chaos. Hij zegt dat het 15 tot 20 miljoen niet is gedeclareerd. De Labour-partij heeft flink verloren bij de verkiezingen van gisteren... maar Gordon Brown blijft mogelijk toch premier van Groot-Brittannië. Omdat geen enkele partij een absolute meerderheid heeft van 326 zetels... heeft volgens het Britse staatsrecht de zittende regering nu het initiatief. Premier Brown heeft te laten weten dat hij nu gaat proberen... om met andere partijen een sterke, stabiele regering te vormen. De winnaar van de verkiezingen, de conservatieve partij van David Cameron... komt pas aan bod als Browns pogingen mislukken... Voor een meerderheidsregering moeten de partijen coalities sluiten met andere partijen. Het weer bewolkt met wat regen of motregen. Op de Wadden staat een stevige noordoostenwind. Het wordt niet warmer dan 10 graden. Morgen en zondag veel bewolking en kans op een bui. En dan wordt het wel overdag geleidelijk iets warmer.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 A sad man behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling. is hard on their anger. None of my pain and woe can show through. It's never free. with you like this anymore, Alejandro.